met het NOS-journaal. De PvdA zal niet meewerken aan het compromis over de Hedwigepolder. Eerst wilden de partijen er nog over denken, maar vanavond zei PvdA-leider Samson dat hij het kabinet niet helpt. Het compromis leek daarmee van de baan. Gisteravond liet de PVV al weten falikant tegen te zijn. Ook de SP en GroenLinks schiet het kabinet niet te hulp. Staatssecretaris Bleker heeft met de EU onderhandeld over een oplossing waarbij twee derde van de polder gespaard zou worden. Molenaars uit Zuid-Holland hebben geld ingezameld voor de wederopbouw van de historische molen in Burum. Volgens de stichting die de Friese molen beheerde gaat het om enkele honderden euro's. De molen kan daarmee niet worden gerestaureerd, maar de stichting noemt het bedrag een prachtige bodem. In de zomer moet er een plan komen voor het herstelbouwwerk. De molen in Burum brandde vorig weekend af. President Chavez van Venezuela gaat niet naar een topconferentie van de Organisatie van Amerikaanse Staten in Colombia. In plaats daarvan reist hij opnieuw af naar Cuba voor een behandeling tegen kanker. Chavez zegt dat zijn verblijf op Cuba ditmaal lang kan duren. Hij heeft op advies van zijn artsen besloten daar nu te blijven, omdat het te belastend voor hem is om op en neer te reizen. In de VS maken verschillende staten zich op voor hevige stormen. In het midden van het land, van Minnesota tot Texas, zijn waarschuwingen afgegeven voor levensgevaarlijke stormen. Er worden windsnelheden verwacht van ruim 110 km per uur en hagelstenen zo groot als tennisballen. In de eredivisie heeft PSV thuis de topper tegen AZ met 3-2 gewonnen. Een kwartier voor tijd stond AZ nog voor met 2-1. De winnende goal van de Eindhovenaren werd in de laatste seconde van de blessuretijd gemaakt door invaller Tim Mattafs. Feyenoord won de stadsderby tegen Excelsior met 3-0 en Heerenveen won met 4-2 van NEC.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 de bar Geneukt op de play en gekotst op de bar Ten koste van alles gaan we vallen in het pad Maar we pakken in de bar, zwaai mijn lot tegen de bar Fuck De zaal loopt leeg, kraan ontbreekt Chris gaat naar huis en pakt is op breed.